Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland verzoeken Unie voor een verdeling van vluchtelingen over Europa. De Europese Commissie wil 40.000 bootvluchtelingen uit Syrië en Eritrea... de komende twee jaar over de EU-landen verdelen. 16.000 vluchtelingen zouden naar Frankrijk en Duitsland gaan... maar deze landen vinden die verhouding niet goed... en willen dat andere Europese landen meer doen. In Nigeria zijn meer dan 60 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een tankauto. Dat gebeurde in het zuiden van het land. De chauffeur zou van een heuvel zijn gereden en verloor bij een druk busstation de macht over het stuur. Het ongeluk met de tankauto veroorzaakte grote explosies en brand. Er liggen nog tientallen mensen in het ziekenhuis. De nieuwe haring komt dit jaar een week later dan normaal. De Hollandse nieuwe zou op 10 juni bij de viswinkels liggen, maar dat wordt 18 juni. Door het koude voorjaar is de haring nog niet vet genoeg, zegt het Nederlands Visbureau. De warme dagen die eraan komen in het, in het weekend zullen, zullen daar verandering in brengen. Uit de Christelijke Hogeschool in Ede zijn tientallen videocamera's en computers gestolen. De diefstal werd vanochtend ontdekt in de studio's en lokalen van de opleiding journalistiek. De politie in Ede doet onderzoek in het gebouw. Medewerkers van de opleiding journalistiek verzamelen nu andere camera's en computers... zodat de studenten toch kunnen doorwerken. Steven Kruiswijk rijdt ook dit jaar de Tour de France. Kruiswijk eindigde in de Ronde van Italië als zevende... en was in de laatste week een van de beste klimmers van het peloton. Lotto Jumbo neemt nog drie klassementsrenners mee naar de Tour. Dat zijn Robert Geesink, Wilco Kelderman en Laurens ten Dam. Dan nog het weer. Het blijft vrijwel overal droog. Morgen in het zuidoosten af en toe zon. In het westen en noorden regen met aan zee een harde tot stormachtige wind. Het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Eigenlijk moet de avondspits in de Randstad nog beginnen. Alleen een file op de A10 Zuid tussen Osdorp en Knoop Amstel 5 kilometer richting de A1.